Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse variant van het coronavirus kan hier ook snel de overhand krijgen. Ziekenhuiscoördinator Ernst Kuipers waarschuwt daarvoor. De Britse variant gaat nu al een tijdje rond in Nederland en is een stuk besmettelijker. En dat betekent dat als hij hier zich net gedraagt als in Engeland en Ierland... dat we er rekening mee moeten houden dat al in de tweede of derde week van maart... dit de meest voorkomende variant in Nederland kan zijn. Als we volgens Kuipers niet nu in actie komen, kunnen we halverwege maart in een derde coronagolf belanden. De Britse variant duikt vaker op. Gisteren in een verpleeghuis in het Friese Surhuis Terveen... en vandaag in een zorginstelling voor mensen met een beperking in Ermelo. In Woudenberg in Utrecht is een meisje van 16 neergestoken. Volgens de politie was een ruzie compleet uit de hand gelopen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. Een meisje van 18 is opgepakt. Een pizzabakker uit Maastricht rijdt rond op een heel bijzonder skateboard. Het ding is gemaakt van een echte pizza. Hij kwam op het idee nadat hij een pizza had verprutst. Die ene eh, specifieke pizza, die, die keek de hele tijd naar mij. <laughs> en ik, ik, vond het, ik vond het niet leuk om het weg te gooien. En ik dacht bij mezelf van, oké, eh, hoe kan ik dit vereeuwigen? Skateboarden is ook een hobby van hem, dus ging hij aan de slag om de boards te maken. Hij giet een soort doorzichtige hars over de pizza en dat zaagt hij in de vorm van een skateboard. Mensen om hem heen reageren positief op de pizzatjes Napolitana of Margarita op wielen, al vinden ze het ook een beetje gek. Dus de eerste reactie zodra ik het iemand laat zien is van... Huh? Dit is toch geen echte pizza? Dat moment vind ik gewoon heel tof. Dat ik iets van niets eigenlijk iets heb gemaakt, iets nieuws heb gemaakt en dat mensen daar enthousiast over zijn. Dan, dan ben ik eigenlijk helemaal verzadigd. En de rondrijdende pizza's vallen in de smaak.